ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog veel onduidelijk over een vliegtuig dat onderweg naar Nederland een noodlanding moest maken. Het toestel van Delta steeg op in de Amerikaanse stad Salt Lake City, maar kreeg al snel te maken met enorme turbulentie. Volgens Flightradar is het vliegtuig in een halve minuut meer dan 400 meter gedaald. Na de noodlanding in Minneapolis zijn er 25 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. We weten niet hoe het met ze is en of er Nederlanders tussen zitten. In totaal waren er 288 mensen aan boord van het Delta-vliegtuig. President Trump is niet blij dat ook Canada de Palestijnse staat wil gaan erkennen. Hij zegt dat het daardoor veel lastiger wordt om met Canada een handelsdeal te sluiten. De Canadese premier Carney hoopt dat er met het erkennen van de Palestijnse staat vrede komt in de regio. Preserving a two-state solution means standing with all people who choose peace over violence. it means honoring their innate desire for peaceful coexistence. Volgens Carney heeft de Palestijnse autoriteit gezegd dat ze in 2026 algemene verkiezingen willen waarbij Hamas niet mee mag doen. En een Russische influencer ligt flink onder vuur. Hij heeft midden in de bergen een ezel in een zipline-tuigje gepropt... en het dier met een flinke zet de kabelbaan overgeduwd. Op beelden is te zien hoe de ezel wild om zich heen schopt... terwijl die over het dal raast. Ja, zoals je hoort kunnen ze er zelf wel om lachen, maar het dier is duidelijk in paniek. De Russische politie zegt dat ze niet veel kunnen doen... omdat dan eerst bewezen moet worden dat het dier pijn heeft gehad... of letsel heeft overgehouden aan zijn zipline-avontuur. Heb ik het weer nog. Vooral een grijze bedoeling vandaag met maar heel af en toe wat zonnestralen. Ook kans op een bui vanaf de middag, vooral in het zuiden en noorden van het land. En het wordt 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep...